Alle vormen van het diversiteitsbeleid moesten worden gestopt... en mondkapjes moesten worden verboden. Dat weigerde Harvard, waarop de regering Trump met de strafmaatregel kwam. Ook dreigde Trump buitenlandse studenten geen visum meer te geven. Het Witte Huis heeft nog niet op de rechtszaak gereageerd. Paus Franciscus wilde worden begraven in de aarde en niet in een crypte zoals de pausen voor hem. Dat blijkt uit zijn testament. De kerkleider heeft gekozen voor de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome. Zijn graf moet eenvoudig zijn, zonder versieringen. Veel andere overleden pausen liggen begraven in de Sint-Pieter-basiliek in het Vaticaan. Franciscus overleed de afgelopen ochtend aan de gevolgen van een beroerte. Hij raakte daarop in coma en kreeg onherstelbaar hartfalen. Wanneer zijn begrafenis is, is nog niet bekend. Paus Franciscus was 88 jaar. Betalingsdienst Adyen is de afgelopen avond twee keer doelwit geweest van een digitale aanval. Het bedrijf meldt dat het DDoS-aanvallen waren en daardoor raakten het pinnen en online afrekenen ernstig verstoord. De eerste aanval was na een half uur opgelost, maar anderhalf uur later was de volgende aanval. En eh, volgens Adyen zijn de meeste problemen inmiddels verholpen. Kunstenaar Willem den Ouden is overleden. Hij was een van de belangrijkste landschapsschilders van Nederland. In de jaren 80 en 90 was hij regelmatig in het nieuws... omdat hij verzette, zich verzette tegen plannen van Rijkswaterstaat om dijken te verzwaren.